Visser met het NOS-journaal. Naast de politieman in opleiding die gisteren dienstwapen. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Almelo bekendgemaakt. Staat niet vast of hij met dat dienstwapen een cachère en zichzelf heeft doodgeschoten. Het Nederlands Forensisch Instituut doet uitgebreid zietproeven... waarvan de resultaten op zijn vroegst maandag te verwachten zijn, zegt het OM. Gisteren werd in een supermarkt in Almelo een cachère van 18 doodgeschoten. Ze was waarschijnlijk de ex-vriendin van de politieman van 25. In het huis, waarin hij werd gevonden, lagen twee afscheidsbrieven. Het aantal slachtoffers van het afluisterschandaal bij de schandaalkrant News of the World ligt rond de 800, Scotland Yard gezegd tegen de Britse krant The Times. Voor het onderzoek heeft Scotland Yard ruim 2000 mensen gesproken. Zo'n 800 mensen zijn afgeluisterd of er staan gegevens van hen op computers van de privédetective van News of the World die in beslag zijn genomen. Onder slachtoffers zijn politici en filmsterren. Eigenaar en mediamagnaat Rupert Murdoch trok na het afluisterschandaal de stekker uit News of the World. In Argentinië is Cristina Fernandez opnieuw beëdigd als president. Het is haar tweede term. Fernandez is de eerste vrouw in Latijns-Amerika die is herkozen als president. In toespraak zei ze dat ze zich blijft inzetten voor vervolging van bestuurders tijdens de junta van 1976 tot 1983. Fernandez hoopt dat Argentinië, als ze in 2015 aftreedt, het boek over mensenrechten schendingen tijdens de dictatuur gesloten zal hebben. In de Eredivisie heeft FC Twente gewonnen van NEC. In Enschede werd het 2-0. Na iets meer dan een uur kwam Twente op voorsprong door het doelpunt van de Jong. Een kwartier later besliste Chadli de wedstrijd. Het weer. In het noorden is er nog kans op een bui.